Aanleiding is onder meer de beschuldiging van Wiert's voorganger, bisschop Gijssen. Die wordt door een oud-leerling van de priesteropleiding Rol Duc beschuldigd van seksueel misbruik. Bisschop nodigt nodigde priesters in zijn bisdom uit om op Rol Duc groepsgewijs aan speciale bezinningsdagen mee te doen. Het OM in Den Bosch vindt nog steeds dat Ina Post zes jaar cel heeft verdiend... voor de moord op een bejaarde vrouw in 1986 in Leidsendam. De toenmalige thuismoordende werkster kreeg in 1987 zes jaar voor die moord. Ze heeft haar straf uitgezeten, maar houdt vol dat ze onschuldig is. Vorig jaar besloot de Hoge Raad dat de strafzaak overgedaan moet worden. Volgens Post heeft ze destijds onder druk een bekentenis afgelegd. Het kabinet trekt volgend jaar 133 miljoen euro extra uit voor het kindgebonden budget. Dat wordt morgen op Prinsjesdag bekendgemaakt. Dit jaar bleef de jaarlijkse verhoging van het kindgebonden budget vanwege de economische crisis achterwege. Minister Rauwvoet voor Jeugd en Gezin heeft nu binnen zijn begroting geld gevonden om de verhoging volgend jaar wel door te laten gaan. Hoeveel gezinnen erop vooruit gaan is nog niet duidelijk. In het Drentse Koekangen wordt vandaag weer gegraven bij het huis waar het verdwenen meisje Willeke Dost woonde. Justitie wilde daar al eerder graven, maar eerst moest worden vastgesteld dat de grond van de voormalige velstort niet zwaar verontreinigd was. Willeke Dost verdween in 1992 op 15-jarige leeftijd. In juni werden de pleegmoeder en een pleegbroer gearresteerd. Ze kwamen na enige tijd weer vrij. PSV-voetballer Jonathan Reis is in de nacht van zaterdag op zondag met te veel drank op achter het stuur gesnapt. De Braziliaan werd aangehouden toen hij van Weert naar Eindhoven reed. Zijn alcoholpromilage bleek ruim boven de toegestane limiet van 0,5 te liggen. Reis werd eerder betrapt op het gebruik van cocaïne. Hij werd toen ontslagen, maar afgelopen zomer werd hij door PSV weer in genade aangenomen.